Hij is daarbij niet gediend van buitenlandse inmenging. Nederland respecteert de democratische verkiezing van Bouterse, maar volgens minister Verhagen zullen er alleen maar noodzakelijke contacten met hem zijn. Bouterse is hier alleen welkom om zijn gevangenisstraf voor drugshandel uit te zitten, zegt Verhagen. Op Curaçao zijn bij invallen zes mensen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij het leveren van drugs en mobieltjes aan gevangenen. Twee van de verdachten zijn medewerkers van de Bon Futuro gevangenis. Politie en justitie zijn bezig met een grote schoonmaak in die gevangenis... in de hoop dat die gaat voldoen aan de internationale normen. In Nijmegen zijn wandelaars begonnen aan de eerste dag van de Vierdaagse. De eerste deelnemers begonnen al om drie uur vannacht. De start was vervroegd, zodat de lopers de hitte kunnen voorblijven. De temperatuur kan vandaag oplopen tot boven de 30 graden. De marsleiding raadt wandelaars dan ook aan veel te drinken. De Vierdaagse van 2006 werd na één dag gestaakt vanwege de extreme hitte. De Griekse politie denkt dat de moord gisteren op een onderzoeksjournalist het werk is van linkse activisten. Uit onderzoek van patroonhulsen blijkt volgens de politie dat er wapens zijn gebruikt... waarmee vorig jaar een agent werd gedood door de linkse ondergrondse organisatie Revolutionaire Secte. De onderzoeksjournalist stond op het punt een corruptieonderzoek te publiceren. Op het vliegveld van Mexico-stad is een man opgepakt die probeerde apen het land in te smokkelen. De Mexicaan viel door de mand omdat hij zich verdacht gedroeg en een opvallend grote bobbel onder zijn kleren had. Bij een controle bleek dat hij 18 springaapjes in zijn sokken had gedaan en onder zijn kleren had verstopt. Het weer, het wordt 27 tot 32 graden.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 I'm a dance floor.